Dielke Teertstra met het NOS-journaal. MBO-leerlingen hebben veel moeite met het vinden van een stageplek. Ze willen meer hulp krijgen van hun school. Blijkt uit een enquête onder meer dan 200.000 MBO-leerlingen. Een op de vijf mbo'ers vindt ook dat ze slecht worden begeleid... bij de keuze voor een vervolgstudie. Vooral derdejaarsleerlingen zijn ontevreden... terwijl juist die groep de keuze snel moet maken. De leerlingen zeggen bovendien dat ze op school te weinig inspraak hebben. Iets dat sinds vier jaar verplicht is. In de Amerikaanse staat Nebraska zijn twee tornado's vlak naast elkaar over een dorp getrokken. Daarbij is een dode gevallen, 16 mensen raakten zwaar gewond. Het dorpje is voor meer dan de helft verwoest, zegt de politie. Ook drie andere plaatsen in de buurt zijn getroffen door tornado's. De gouverneur van Nebraska heeft de noodtoestand afgekondigd. In Noord-Irak is een Nederlander gered uit het gebied dat in handen is van de moslimextremisten van ISIS. De man werkte voor het bedrijf Siemens aan een elektriciteitscentrale toen het gebied werd ingenomen door ISIS. De Nederlander en zijn collega's zijn door een helikopter van het Iraakse leger naar de steden Erbil en Bagdad gebracht. En Amerika zet militairen in in Irak. Maximaal 275 militairen gaan daar de ambassade en andere Amerikaanse belangen beschermen. Nog eens 100 staan in een buurland paraat. President Obama benadrukt dat het geen gevechtstroepen zijn en dat de VS zich dus niet in een nieuwe Irak-oorlog stort. In de Libische stad Benghazi mogen s'nachts voorlopig geen auto's rijden. In Benghazi zijn geregeld aanslagen, onder meer met autobommen. De autoriteiten hopen dat het verbod de stad veiliger maakt. Sinds de val van dictator Gaddafi in 2011 woedt in Libië een machtsstrijd tussen radicaal-islamitische milities en het regeringsleger. Het weer geregeld zon vandaag, maar in het zuiden ook kans op een bui. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. De temperatuur blijft hetzelfde. Donderdag neemt de bewolking toe. Dit was het NOS. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A8 Zaandam richting Amsterdam tussen Westzaan en Oostzaan 4 kilometer. De N57 Brouwersdam richting Rotterdam. Bij de aansluiting met de A15 2 kilometer.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 cama, cama, baby. Te digo con disimulo que tengo la camisa negra supo a gloria, hoy me sabe pura miércoles por la tarde y tú que no llegas, ni siquiera muestras señas y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta, mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira, que maldita mala suerte la mía que aquel día tengo cama, cama, cama, baby.